Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In het onderzoek naar de aanslag op de kerstmarkt in Maagdenburg... wordt ook gekeken of de politie steken heeft laten vallen. Duitse media schrijven dat een politieauto niet op de afgesproken plek stond... bij de ingang van de kerstmarkt. Die auto had als blokkade moeten dienen... maar stond op het moment van de aanslag op een taxiparkeerplaats. Drie andere politieauto's stonden wel op de goede plek. Er wordt ook gekeken naar het veiligheidsplan van de kerstmarkt. Als er fouten zijn gemaakt, kunnen betrokkenen strafrechtelijk vervolgd worden. De grote brand bij een bandenopslag in Bergen-op-Zoom is weer onder controle. De brandweer is de komende uren nog bezig met nablussen. De brand ontstond rond half negen in een bedrijfsverzamelgebouw... waar de autobanden lagen opgeslagen. De naastgelegen panden hebben ook veel schade opgelopen. De oorzaak van de brand is nog niet bekend, maar vermoedelijk gaat het om kortsluiting. Niemand raakte gewond. In meerdere steden in Syrië zijn minderheden de straat op gegaan om te demonstreren. Er is onrust nadat op sociale media een video rondging... waarin een Alawitisch heiligdom in brand werd gestoken. In Homs, in West-Syrië, is een avondklok ingesteld vanwege de ongeregeldheden. In een gevangenis in Mozambique zijn rellen uitgebroken. Volgens lokale autoriteiten zijn daarbij 33 mensen om het leven gekomen. 15 mensen raakten gewond. De gevangenen wisten bewakers te overmeesteren en daarbij wapens te bemachtigen. Uit de gevangenis in de hoofdstad Maputo zijn meer dan 1500 gevangenen ontsnapt. Zo'n 150 van hen zijn inmiddels weer gevangen genomen. Het is al langer onrustig in het Oost-Afrikaanse land. Een deel van de bevolking van Mozambique heeft twijfels bij de verkiezingsuitslag van afgelopen oktober. Het weer bewolkt en er en der wat motregen bij een graad of 8. Er kan vannacht wat mist ontstaan. Morgen blijft het grijs en regenachtig.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 Jerusalem. en de dokter in de zaal keer. Hey, DJ, draai nog maar een plaat. Ik ga vanavond niet naar huis en ik ga door tot ochtends laat. Hey, DJ, kijk eens hoe ik ga. Hier op de dansvloer op de mat. Ik ga vanavond niet naar huis. Iedereen zit aan de energy drinks, maar ik focus op zij dansen de maat, maar hou in de gaten al een tijdje. Maar wie die boys om me heen? Misschien moet ik een drankje voor de kopen, kopen.